Stijgers, hekken of leuningen die het veilig moesten maken waren er niet. Op die bouwplaatsen mag pas weer worden gewerkt als het als wordt bewezen dat het er veilig is. Vooral bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers werden fouten gezien. Voor het eerst is een raket gelanceerd die voor een groot deel uit de 3D-printer kwam. Na twee eerdere pogingen ging die vandaag wel de lucht in. Maar erg ver kwam de raket niet, omdat er iets mis was met de tweede trap van de raket... is hij niet in een baan om de aarde gekomen, maar in de oceaan. Toch is deze ruimtevaartdeskundige heel enthousiast over de techniek. Want door de onderdelen 3D te printen zijn ze een stuk lichter. Als deze raket, als je die met normale technologie zou, zou maken... dan kan er bijvoorbeeld 500 kilo bovenin. Eh, maar omdat die nu is ge-3D-print en heel licht is gemaakt op heel veel plekken... kun je eh, naar 1000 kilo. En dan win je 500 kilo aan massa die je in een baan om de aarde kan brengen. En Ronald Koeman heeft geen lekkere start als bondscoach van Oranje. Morgen is de eerste wedstrijd, maar vijf spelers zijn afgehaakt met een virusinfectie. Het is geen corona, maar meer weten we niet. Verslaggever Jeroen Stekelenburg heeft wel de namen van de besmette spelers. De keeper die er voor het eerst bij zat van Anderlecht, Bart Verbrugge. Twee verdedigers, Sven Botman en Matthijs de Licht. Middenvelder Joey Veerman, die al bij de selectie gehaald was als de vervanger van eh, Frenkie de Jong. Maar nu dus weer het trainingskamp verlaten heeft. En eh, Cody Gakpo, vijf. En Oranje komt morgen ook ook nog eens een pittige tegenstander tegen, WK-finalist Frankrijk. Het weer, af en toe zon, maar ook wat flinke buien, mogelijk met onweer. Het is 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw wat pittige buien met onweer, hagel en harde wind. En dan wordt het tussen de 11 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A27 van Almere naar Gorkum daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette 11 kilometer met een kwartier vertraging. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen 4 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Monnikendam en het Schouw over 7 kilometer.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 Won't you hold on just for a while yeah. Please don't give up on me too Royal LA Op Batra's net een sommelier Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay, so sweet als een crème brûlée Give me some more, net de rijms Ik heb mijn eyes van de prijs, plangen op door die space en ijs Kom mee op reis, zet duister in Mijn BMW in de kleur van de suikerspin Kom slik rik in het veld met de picknick Met mijn mind op het thee, net tik tik Kom ik binnen, dan stijgt het kwik kwik Chris Cross, pas die shots, geen oh, het trick Ik weet niet wie je bent, maar dat is zo Precies waar ik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 Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag er gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien? Nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort. En stiekem zelf dat het anders wordt Maar wat zeker is, is dat het beter is Dat jij verliefd op iemand anders wordt Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd Het lijkt alsof je in een film leeft Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt En ik helemaal niks van mijn kind verneem Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat Hoorde ik dat je met een gozer was ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt Maar ben niet boos op dat, niks? ik boven dat En niemand anders moet je pijn verzachten Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten Vreemd gaan is wat je van mij verwachtte Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering Ik ging achter cash aan en raakte verstikt erin Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin all nighter, baby. Staying all nighter, no sleep. It's about to get crazy. 24 hour party. It's an all nighter, baby. Staying all nighter, no sleep. It's about to get crazy. 24 hour party. Clock strike one up on the roof. Clock strike two, I'm busting moves.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 on the mat. Hip hop love, this is, and don't mind when I quiz your vaultments before the sun. But clear your court, cause this a one man sport, and who's better for this than plugged one? Plugged don't one. have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm past the noose, but because. this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Plug Two, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, cause it takes two, not three to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Souls at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plump ones within. Forward march is the say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be in top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing and in full swing. Full swing. I show this in gifts. Words are letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cause I know I love you. And the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top ten. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach. Let the wedding, the wedding. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true boy is ready for what you possess.